11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Honderden medewerkers van ING wachten nog op hun salaris van juni en juli. Het gaat om flexwerkers die bij de bank werken via het payrollbedrijf TCP Solutions. Het Financiële Dagblad schrijft dat dat bedrijf financiële problemen heeft... omdat een kredietverstrekker zich heeft teruggetrokken. ING noemt het een hele vervelende situatie en zegt hard te werken aan een oplossing. Payrollbedrijven nemen de administratie en juridische risico's rond de inhuur van personeel uit handen van hun opdrachtgevers. Het Rijk en de Friese gemeente Smallingen-Land staan vandaag tegenover elkaar bij de rechter. Smallingerland heeft een bestemmingsplan gewijzigd om nieuwe gaswinning in de gemeente tegen te gaan. Maar dat is volgens het Rijk in strijd met de landelijke regels. Smallingerland is bang voor bodemdaling en wijst erop dat het kabinet juist van het gas af wil. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft vlak na vertrek uit Moskou... een geslaagde noodlanding gemaakt in een maisveld. de motoren van het toestel vielen uit... nadat er een zwerm meeuwen ingezogen was. Volgens de Russische autoriteiten zijn 23 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Zij zouden vooral kneuzingen en schaafwonden hebben. Het CBR geeft toe dat in tientallen gevallen medische gegevens van automobilisten in de verkeerde dossiers terecht zijn gekomen. In zeker 71 gevallen zijn er fouten gemaakt met het digitaliseren van papieren stukken, zoals rapporten van keuringsartsen en verwijsbrieven. Die vertrouwelijke informatie was daardoor door derden te zien. In de buurt van Borren in Limburg heeft een schatzoeker met zijn metaaldetector een eeuwenoude bijzondere munt gevonden. Het gaat om een Skeatta-munt van ruim duizend jaar oud. Die worden soms aan de kust gevonden, dus dat het nu in Limburg gebeurt is extra bijzonder. Het weer, eerst wat regen, later opklaringen, maar ook nog een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen droog en ochtends vrij zonnig en dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 5 kilometer. Andere kant op vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met een klein half uur vertraging.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 No money, but it's alright. Ain't worried about good wine. Just wanna have a good time. A thousand channels on the TV. Treat everybody like the family. So bring a jug of your sweet tea. Leave all your worries and come inside. There's no life like the country life. bunny bread, and Mountain Dew. Hanging out, talking about the game and what makes a good barbecue. out a toast to the boys overseas. Living on a buy one, get one free. Just make it do no life like the country life. No money, but it's alright. time. A thousand channels on the TV. Treat everybody like their family. So bring a jug of your sweet tea. Leave all your worries and come inside. dat was uit New Brownsveld, Texas. Brian Milson met de Country Life. En we zijn nog ruim een uur bij je met de lekkerste countrymuziek... afgewisseld met bluegrass en Americana. En in dit uur kan je nog verwachten twee nummers van het Spotlight-album. Dat is Come On Over van Shania Twain. En we hebben straks ook de Nashville Spiegelplaat. Ashley Monroe zingt solo, maar ze is natuurlijk ook lid van de Pistol Annies. Uit 2015 ga je luisteren naar 'Unto Something Good van haar. Deze keer doen we nog een greep in onze digitale brievenbus. En later op in dit uur ook nog. Deze keer gaan we naar Australië. En dat doen we met Megan Sitwell. En die stuurde haar nummer op Peace of Me. En daar ga je dus nu naar luisteren. from Down Under. Uit Australië was dat Megan Sitwell en Piece of Me. De Nashville Spiegelplaat. Voor degenen die voor de eerste keer naar deze show luisteren, wat betekent dat? Ga ik je dat even uitleggen. Dat zijn twee versies van hetzelfde nummer. Het liefst het origineel met een andere leuke versie of twee hele bijzondere versies van hetzelfde nummer. En deze keer stuurde Hans Jongejan uit Valkenswaard naar info.nashvilleradio.nl zijn spiegelplaat. Het nummer is in 1973 geschreven door Don Henley en Glenn Frey. En in 2012 2012 zette Buck Owens op de plaat voor zijn album Buck Sings Eagles. Je gaat dus twee keer luisteren naar een eh, versie van hetzelfde nummer. Eerst dus de Eagles en daarna Buck Owens met Tequila Sunrise. Dit is de Nashville Spiegelplaat. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky goodbye easy plan to try. The days go by. night when the sun goes down. Just another lonely boy in town. And she's out running round. She wasn't just another woman. And I couldn't keep from coming on. Been so another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. On va t'appeler madame, madame canaille comme Petite à trop mignon vous faire ta criminelle. Comment tu crois mais moi, je peux faire moi tout seul. Allons à la foyer, même pour changer de nom, on va t'appeler madame, madame canaille comme Petite à trop mignon vous faire ta criminelle. Allons à la la je peux faire moi tout seul. me regarde quoi t'as fait si loin comme si suis dedans Mais ça, ça me fait du mal Mais oui, mais ça revoir voir, loin de toi mignon T'apprends que me que queue Joli, j'ai joli plomb Allons à la fayette Mais pour changer ton nom On va t'appeler madame Madame le Tomo Petite à trop mignon Pour faire ta criminelle country en Amerikanen ook regelmatig Cajun-invloeden terug hoort komen, vond ik het tijd geworden om Captain Gumbo een keer op de playlist te zetten. Dit was het 1990 Alonza Lafayette en het origineel stamt uit 1928 en toen werd het voor het eerst opgenomen door Joe Falcon en Cleoma Bro. Uh, Cletus T. Judd, ja, dat is een oude ego van de countryzanger Barry Paul en hij heeft een Red Solo Cup van Toby Keith opgenomen, maar heeft er een hele leuke parodie van gemaakt. Dit is Double D A 1D, 2D parody of Toby. cups are utterly incredible. At Mardi Gras and spring break, they're usually quite visible. But you there, sweet lady, got a great set of breasticles. Are they real? I don't have to ask. That's true. Hey, double D cups, they may look inflatable, and whether they're paid for is often debatable. But on tons of websites, they're always downloadable, as well as Kim Kardashian's. Woo! Double D cups, six thousand bucks. We'll credit card them. Go ahead and charge them. I love you, double D cups. Can't get enough. Yes, I like them in sweaters. I like when they point like an Irish setter. Yeah, double D cups have never looked better, but I can't seem to get lucky. Yeah, I must admit that some ladies with biggins have more than a few times had my name written on them with a sharpie when they see fitting, but they're all usually quite chubby. Double D cups. Uh-huh. Hope they don't bust. Good luck. Because those who are not as blessed and may never win a wet t-shirt contest. But when it comes to double D's, I confess they're the ball in my vavoon. Easy, guys. Yeah, double D cups can be saline and plastic. The bigger, the better. They sure look bootastic. And though they may make it hard to do gymnastics, I mean it when I look at them and say, Double D cups you're more than just jugs. Yeah. Bazooms, cans, baby feeders, tatas, milkshakes, pink nose puppies, hooters, watermelons, Twitter sausages, blouse bunnies. Whatever you are, you're still my friends. My lifelong friends, both of you. Even the slightly smaller one. I love them double D cups and bras that push up like I Doug. alle mannen die van het vrouwelijk schoonhouden. Cletus T. Judd en de Double D Cups. De versie van Barry Pool, want dat is het alte ego van Cletus T. Judd. Van de Red Solar Cup van Toby Keith. Ik ben echt benieuwd wat Toby hiervan heeft gevonden. Ik geloof dat hij het best wel leuk vond. Trisha Yearwood, daar gaan we nu verder mee. Country out America. En haar nummer heet... Heaven, heartache and the power do not you knock on my door? It's too late now and I know you'll never change And she said You're just a Coca-Cola cowboy You got an Eastwood smile I say I just don't care. She said, just leave me alone and let me hang up this phone. Cause he'll see me cry and think I still love you. Please don't call me no more. I changed the locks on my door. It's time you understood that we are through. She said, You're just a Coca Cola cowboy. You got a Eastwood smile and Robert Redford hair. But you walked across my heart like it was Texas. Coca-Cola Cowboy van Mel Tillis uit 1979. En als je nou denkt, goh, die achternaam Tillis, die komt mij bekend voor. Dat klopt, want Mel is namelijk de vader van country zangeres Pam Tillis. We gaan verder met Tara Thompson, een eh, hier nog redelijk onbekende country zangeres uit Amerika. In 2016 begon ze haar carrière en ze heeft inmiddels twee albums op haar naam staan. Maar we gaan even terug inderdaad naar 2016, want toen bracht ze haar debuutsingle uit someone take your place. I don't even own a pair of high heels, but I bought these at Payless on my lunch break. My sister did this makeup, she calls it get over your breakup. She said get out there and work it, girl, so I'm working it. This ain't no drugstore perfume, I'm talking Chanel number five. A little sample that I saved, son, from our prom night. truck, hey up on the Maytag With some money who could kiss, who could dance, any chance you could find me a little ashtray Thompson en haar debuutsingle uit 2016, Someone to Take Your Place. Kenny Rogers, ja, die man heeft natuurlijk ontzettend veel nummers op zijn naam staan. Maar wist je dat hij ooit ook nog een klein bluegrass uitstapje heeft gemaakt? Hij heeft namelijk in 2011 heeft hij het album opgenomen The Love of God met allemaal gospelachtige country nummers. Het origineel van dit nummer is trouwens uit 1940 en werd toen opgenomen door de Reverend G.M. Gates. En dit is Kenny Rogers en The Whites en I'll Fly Away. life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by. this life are gone, I'll fly away like a bird. Over these prison walls I've flown. my week zoek ik op internet weer of ik daar leuke country, bluegrass of Americano voor jullie kan vinden die nog niet in de Nashville collectie zitten. Zoals de volgende formatie, geformeerd door Brandy Carlisle, Natalie Humby, Mary Morris en Amanda Shires. Over wie heb ik het? Over de High Women. Dit is Redesigning Women. Old time living on a half-time schedule. Always trying to make everybody feel special. Learning when to brake and when to hit the pedal. Working hard to look good till we die. A critical reason there's a population raising up. nog twee nummers te goed van het Spotlight-album Come On Over van Shania Twain. Marlies de Bie uit Zandvoort stuurde info at een e-mail met daarin de vraag of wij aandacht aan dit album wilden besteden in het onderwerp Spotlight-album. Tuurlijk, als je zelf ook een suggestie hebt, info at is ons e-mailadres. Vermeld in je e-mail even om welke artiest, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. En eh, wij gaan ernaar op zoek en het mag country bluegrass of Amerikanen zijn, hebben het in huis, vinden we het leuk, vinden we het in de show passen, gaat het zeker op de playlist. Come on Over van Shania Twain. Ja, dit album werd geproduceerd door de Zuid-Afrikaanse producer Robert John Lang, ook wel Mutt genoemd. Hij heeft drie albums voor haar geproduceerd, maar wat ook wel heel leuk is om op te merken, is dat hij bijvoorbeeld ook de producer was van onder andere ACDC en Brian Adams, dus iets heel anders als country. Maar country, dat draaien we dus nu. Come on Over van Shania Twain, twee keer achter elkaar. naar Come On Over en daarna When. Dit is het Nashville Spotlight Album. Get a life, get a grip, get away somewhere, take a trip. Take a break, take control, take advice from someone you know. take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. Nashville Spotlight album. One. but I don't see that happening anytime soon. I don't mean to sound so pessimistic, but I don't think that cow really jumped over the moon. again. And the John's back with the Beatles and they're going out on tour. I'll be the first in line for tickets. Gotta see that show for sure. When we're Nashville Country Radio. was uit Noorwegen en Taylor uit 2002 alweer. En is geboren als Marianne Elstad Olsen, dus onvervalste country uit Scandinavië en dus uit Noorwegen. Ze zong Hello Goodbye en ja, eigenlijk is dat eigenlijk ook wel waar. Want het zit er alweer op. We hebben twee uur weer volgestopt met de lekkerste country, Amerikanen en bluegrass. Maar aan de show is weer een eind, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Voor informatie over de show kijk even op www.nashvilleradio.nl. E Daar vind je alle informatie. Barry Walsh stuurde via info.nashforradio.nl ook een e-mail vanuit Engeland om aandacht te vragen aan zijn single. En hoe toepasselijk, Until It's Time To Go. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. When there's so much time. There's no need to borrow. Merlot wine. never worrying about tomorrow. Now the days are meaning so much more, more precious than before. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. I've seen changes through my eyes I've loved and lost and I have sacrificed I've seen the writing on the wall And every day has got a price Silver flame is running through my hair like a mountain stream that flows. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. Yeah. Mm -hmm. mountain stream that flows. But it's alright, just hold on tight until it's time to go. We all care about the children. Unsure on how they grow but there ain't no need to worry because they know So now I'm walking down that road I pass memories on the way It ain't too bad this growing old nearly done it all anyways.